In het debat over de regeringsverklaring zei Rutte dat over het regeerakkoord afspraken zijn te maken. De afspraken in het gedoogakkoord kunnen alleen worden aangepast als CDA, VVD en PVV het daarmee eens zijn. De brand in een Haarlemse parkeergarage is ontstaan doordat een auto na het starten in brand vloog. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt. In de garage die vannacht uitbrandde was geen sprinklerinstallatie aanwezig. Volgens de gemeente is de temperatuur in de ondergrondse garage daardoor zo hoog opgelopen dat de brandweer niet meer naar binnen kon om te blussen. Maar de gemeente voegde eraan toe dat het niet verplicht is om een garage uit te rusten met een sprinklerinstallatie. Op de Atlantische Oceaan staat een groot schip in brand. Volgens de BBC heeft de kustwacht 81 van de 111 opvarenden van boord gehaald en overgezet op reddingsboten. 30 bemanningsleden zijn op het 105 meter lange fabrieksschip achtergebleven om het vuur te bestrijden. Brand is volgens de kustwacht onder controle. Het fabrieksschip waarop vis wordt verwerkt kwam ten zuidwesten van Engeland door een zware storm in problemen. De Spanjaard Albert Ferrer wordt de nieuwe trainer van Vitesse. De 40-jarige Ferrer was jarenlang de vaste rechtsback van Barcelona... en maakte jarenlang deel uit van het dreamteam van Johan Cruijff. In 1998 ging hij naar Chelsea. Verder speelde hij 35 interlands, onder meer op het WK van 94 en het